Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Muziekleraren, dirigenten en sommige dj's willen meer coronasteun. Ze hebben een boze brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een groep ZZP'ers en flexwerkers die zich zorgen maakt. Deze kunstvereniging hoort een hoop nare verhalen voorbij komen. En juist in die decembermaand, en voor artiesten, is dat een hele belangrijke maand zien ze eigenlijk de ene naar de andere opdracht wegvallen zonder dat daar iets van een ja, compensatie of werk of inkomen tegenover staat. dat is eh, onmoedeloos eh, te maken. Tot nu toe bleef volgens hen veel steungeld hangen bij grote culturele plekken. Ze hopen dat het kabinet voortaan ook aan hen denkt. In Helmond stonden vanochtend 50 mensen in hun pyjama en badjas op straat. Er was een brand in een flat en vanwege de rook werd het hele gebouw ontruimd. Twee mensen moesten voor de zekerheid naar het ziekenhuis. In de gevangenis van Westzaan in Noord-Holland zijn gevangenen in opstand gekomen vanwege de coronaregels. Door die regels kunnen ze minder sporten. Volgens NH Nieuws werd op een luchtplaats door tientallen gevangenen geschreeuwd. Ook bekogelden ze medewerkers met eieren. Op lang niet alle amateurvelden wordt dit weekend een balletje getrapt. Een deel van de competities is afgelast vanwege de coronaregels. Na vijf uur s middags moeten de velden leeg zijn, dus er kan door de week nauwelijks worden getraind. Het besluit geldt alleen voor de A-categorie in het amateurvoetbal, zegt de KNVB. We gaan het eigenlijk per weekend bekijken. Dus nu het eerste weekend, de A-categorie, eh, zeg maar even competitie eruit, maar programma erin. En de rest van voetbal in Nederland, de recreatievoetballers, een miljoen mensen ongeveer, bij elkaar opgeteld, die gaan gewoon competitie spelen. Ook trainingen voor de KNVB-beker kunnen gewoon doorgaan. Het weer, het is vandaag grijs en regenachtig. Er staat ook een stevige wind.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 내 손을 잡아 We are made of each other baby was true. Oh, Patty, don't lead the life that I lived with. It's been such a long tomber het onwerkelijk is. te quedó grabado a fuego. Lo que te dejaste para luego.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 In het Rotterdamse Erasmus MC is het aantal opnames van die groep sinds de zomer verdubbeld. ZZP'ers en flexwerkers in de culturele sector willen dat het kabinet de coronasteunmaatregelen aanpast. Ze vinden dat nodig omdat eerdere maatregelen te veel bij de instellingen zijn blijven hangen. De Amerikaanse president Biden noemt de nieuwe coronavirusvariant Omicron reden tot zorg, maar geen reden voor paniek. riep de bevolking op om zich te laten vaccineren. Het weer, grijs en regenachtig, het waait stevig vandaag het wordt hooguit 11 graden.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 like away something crazy. I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask me questions. Why am I so real? But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother trying hard to make it right. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. can do what I wanna do It's my life Can you live? and people not talk about me. This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. It's my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't.